Zit van der Linde met het NOS-journaal. Israël en islamitische jihad zijn het na dagenlange beschietingen eens geworden over een staakt het vuren. Egypte heeft daarbij bemiddeld. Bij de aanvallen over en weer vielen tientallen doden. Het geweld leidde op na de dood van een Palestijnse hongerstaker in een Israëlische cel. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Zangeres Loreen kreeg veruit de meeste punten van de vakjuries voor het nummer Tattoo. Finland werd tweede. Zij kregen de meeste publiekstemmen, maar dat waren er niet genoeg om boven het totaal aantal punten van Zweden uit te komen. Het is de zevende keer dat Zweden het Songfestival wint. In 2012 was het ook Loreen die won voor Zweden, toen met het nummer Euphoria. De zangeres is ook de eerste vrouw in de geschiedenis van een muziekwedstrijd die twee keer heeft gewonnen. De Nederlandse inzending Dion Cooper en Mia Nicolai stranden afgelopen dinsdag in de eerste halve finale. De twee Russische helikopters en twee bommenwerpers die gisteren zijn neergestort... zijn uit de lucht geschoten, meldt een Russische krant. Wie erachter zit is niet duidelijk. De toestellen kwamen neer bij de grens met Oekraïne. Ze zouden vrijwel tegelijkertijd zijn neergehaald. In de eredivisie zijn gisteravond opnieuw wedstrijden gestaakt... nadat toeschouwers bekers op het veld hadden gegooid. Bij FC Volendam-Sparta gebeurde dat voor de rust. Later werd de wedstrijd hervat. Bij FC Utrecht-RKC Waalwijk belanden er tot twee keer toe bekers op het veld. Volgens de nieuwe KNVB-regels moet een wedstrijd dan gestaakt worden. Maar de resterende minuten mochten toch worden uitgespeeld. Dat was een beslissing van de burgemeester van Utrecht. Het kwam alsnog niet tot voetballen, want de RKC-keeper hield de bal vast tot het eindsignaal. Het weer, het blijft vannacht droog. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Al kan het later op de dag in het oosten wat regenen en ook onweren.